Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Over een half uur begint een belangrijk overleg in Den Haag. Want het is de eerste keer dat premier Schoof met alle leiders van de regeringspartijen bij elkaar zit... om te praten over asielplannen. Wilders, Gus, Van der Plas en Omzicht hebben met elkaar afgesproken dat er minder asielzoekers naar Nederland moeten komen. Maar ze komen er tot nu toe niet uit over hoe dat moet gebeuren. Politiek verslaggever Wilco Boom denkt dat ze er nu wel uitkomen. Het kan nog wel even duren. Vandaag zit Schoof dus met die partijleiders aan tafel. Morgen praten de ministers in hun eigen partij over deze kwestie. En vrijdag zouden ze er dan in de ministerraad uit moeten kunnen komen. Dat het lukt is niet zeker, maar die kant gaat het wel op. Gisteren overlegden PVV-leider Wilders en Van Vroonhoven van NEC al met elkaar. Want vooral die partijen lagen met elkaar overhoop. Eén op de vijf ziekenhuizen komt in de problemen bij een hevige regenbui. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer Investico. Door die buien ontstaan er plassen op wegen richting de ziekenhuizen... en worden tunnels onbegaanbaar, vertelt deze onderzoeksjournalist. Daardoor worden ze eigenlijk totaal onbereikbaar. Dus wij zien dat er eh, zeven ziekenhuizen zijn die eh, onbereikbaar worden voor ambulances, twee eh, voor personenauto's en acht eh, waarbij de spoedeisende hulp niet meer te bereiken is. Ja, vorige maand gebeurde dat nog bij het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem. Het water stroomde daar naar binnen en daarom moest de spoedeisende hulp voor de tweede keer dit jaar dicht. En de gemeente Rotterdam trekt duizenden boetes in. Die waren uitgeschreven aan mensen die gebruik maakten van een sluiproute in de Tarwewijk daar. Vorig jaar december werd er een verkeerscamera neergezet... en in negen maanden tijd werden 15.000 boetes uitgedeeld. Eén bewoner kreeg zelfs 12 boetes. En volgens wijkbewoners was het helemaal geen sluiproute... maar gewoon een manier om uit hun wijk te komen. Mensen die hier wonen, achter elkaar, 7, 8 boetes... ja, het is gewoon te triest voor woorden eigenlijk. En wij wonen gelijk hierachter. En eh, we hebben al een paar keer boete gehad. Ongelooflijk. Nou, de gemeenteraad eh, in Rotterdam die heeft er nu naar gekeken. En die vindt dat de buurtbewoners beter op de hoogte hadden moeten worden gebracht van die verkeerscamera. En daarom worden er nu in totaal 750.000 euro aan herhaalboetes kwijtgescholden. Het weer dan nog. Vanmiddag lost de mist die er nog was steeds verder op. En krijgen we vooral een mix van zon en wolken bij een graad of 16. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het hele land komt plaatselijk nog dichte mist voor. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam...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 En bij het water springt een kind en alle schelpen die het vindt gaan blinken als ik lach. Ik hou van je warmte op mijn gezicht. Ik hou van de koperen kleur van je licht. Ik geef je water in mijn hand En schelpen uit het zoute zand Ik heb je lief, zo lief Ik schuur de rotsen met mijn stalen verbozen meren en dalen En je vruchten doe ik vluchten aan En vliegen Geen leven dat ik niet begon. Ik wil niet meer niet bij jou vandaan. Ik heb je lief, zo lief. Ja, ik moet me een klein beetje verontschuldigen, want het is niet de originele. Ik vind het ook niet eens in de buurt komen, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, het is niet anders. Het was in ieder geval de pastorale. Dat is wel zo. En ik ga door met een andere, en dat is een, eh, een ex-ABBA, zoals je het kan noemen. Wrap, eh, Your Arms Around Me, eh, van Agneta Veldkrug. Veel plezier. Wrap your arms around me Yeah. 55 jaar zeg ik nog steeds, sla je armen om me heen. Want het is toch het leukste en het mooiste wat er is hoor. Lekker van elkaar zijn en lekker van elkaar houden. Wat doe je met een elektrisch apparaat dat niet meer werkt? Een lamp die het niet meer doet? Een snoerstuk? Of een lange broek die korter gemaakt moet worden? Weggooien of samen repareren? Duurzaam, inspirerend en ook nog gezellig. Deelname is gratis. Vooraf aanmelden is echt niet nodig... En u kan wel informatie krijgen via telefoonnummer 5740330. 5740330. En het is aanstaande vrijdag, 25 oktober, van 2 tot 4 uur s middags. De locatie, pluspunt, Zandvoort Noord. De zombie, summertime. summertime even, luk, even duren voordat het weer summertime is. Stoptober, een inloopspreekuur. Denk je erover om te stoppen met roken of vepen? Maar weet je niet hoe je dat kunt doen? Of ben je niet gestopt, net gestopt en heb je het moeilijk? Dat kan altijd natuurlijk, hè? Kom naar het inloopspreekuur in Pluspunt. Aanmelden is niet nodig. En het contact is Anita Venema. En het is elke woensdag van 2 tot half vier. En het is locatie Pluspunt, Zandvoort Noord. En wij gaan door met Night Shift van de Commodores. Commodores. Die zongen over alle eh, zeg maar bekende zangers die overleden zijn. Een heel mooi liedje. Ik ga door met Helen Shapiro. Walking Back to Happiness. Funny, but it's true What loneliness can do Since I've been away Vrouwencafé. Vrouwen van alle leeftijden en nationaliteiten komen samen om gezellig een kopje koffie te drinken en over allerlei onderwerpen te praten. De groep kan altijd een gastspreker of gastspreekster uitnodigen om een bepaald thema te behandelen. En het is elke vrijdag van half tien tot twaalf uur. En aanmelden, dat is niet nodig. Pluspunt Zandvoort, die zorgt voor Vrouwencafé. En er zal natuurlijk altijd een beetje kop koffie en wat lekker zijn. Words van de Bee take Good car Een vacature pluspunt is op zoek naar een gastheer of een gastvrouw. Voor de locatie Centrum, in de blauwe tram... zijn ze op zoek naar een gastheer of gastvrouw voor diverse dagdelen. Taken zijn onder andere bezoekers ontvangen... en de wegwijzen, doorverwijzen, ondersteunen en activiteiten... verzorgen van koffie of thee, betalingen enzovoort. Lijkt het je leuk om vrijwilliger of gastheer of gastvrouw te worden? Stuur dan een bericht naar Paulien via p Honer, H-O-H-N-E-R, at plus.zandvoort.nl. Voor meer informatie kan je ook even naar de website kijken, plus.zandvoort.nl. Eddie Cocknum, Three Steps to Heaven. Now three steps to heaven. to heaven. Steps to heaven. Just listen, and you will plainly see. And as life travels on, and things do go wrong, just follow steps one, two, and three. Step one, you find the girl you love. Step two she falls in love with you. Step three, you kiss and hold her tightly. Yeah, that's sure seems like heaven to, heaven to me. The formula heaven. for heaven, very simple just follow the rules and you will see. And as life travels on and things do go wrong, just follow steps one, two, and three. Step one, you find a girl who you love. love with you. Step three, you kiss and hold it tightly. Yeah, that sure three steps to heaven.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 Vacature, weer hebben we er weer een. Vrijwilliger voedseluitgifte bij het pluspunt. Voor de uitgifte op maandag en woensdagochtend hebben we een extra vrijwilliger nodig. Je gaat meehelpen bij het uitdelen van voedsel uit de kratten. Dit voedsel wordt opgehaald bij de supermarkten en is bijna of net over de datum. Hiermee gaan we voedselverspilling tegen en kunnen wij dit uitdelen aan alle inwoners van Zandvoort. Lijkt het je leuk om vrijwillige voedseluitgifte te worden? Stuur dan een bericht naar Paulien. En dan hebben we weer p.honner, H-O-H-N-E-R, at plus.zandvoort.nl. En voor meer informatie zie je de website www.plus.zandvoort.nl. En we gaan nog door met een lekkertje. Big Steel, A Borrow, The New Seekers. You know you fietsenwerkplaats van de verbeelding repareert en knapt fietsen op die door de handhaving en de politie worden afgeleverd. Een team van zeven fietsenmakers doen dit op vrijwillige basis met veel passie en plezier. Voor Speelgoedvijver, de lachende kikker, repareren ze kinderfietsjes die voor gezinnen in Zandvoort gaan. Zo helpen ze ook de nieuwe generatie aan een fiets en blijft fietsen voor iedereen toegankelijk. Voor alle Zandvoorters met de Zandvoortpas is het mogelijk om hun fietsen extra voordelig te laten repareren op vertoon van hun Zandvoortpas. Ook is het mogelijk om voor een klein bedrag met deze pas een fiets aan te schaffen. Er is ruime keuze in allerlei fietsen. Dames en heren, kinderfietsen met handrem of zonder handrem, met een terugraprem, met of zonder versnellingen op de website www.deverbeelding.nl is kunt u een indruk maken van de fietsen die momenteel aanwezig zijn. De fietsenwerkplaats is te vinden in de circulaire hotspot... aan de kameling Onnestraat nummer 20 in Zandvoort-Noord. En het is een werkplaats bij de remise. De werkplaats is geopend op maandag en woensdag van 1 tot 4 uur. En wat gaan we nu doen? Eens even kijken wat we nu gaan doen. Oh ja, Autos Redding, The Dog of the Bay. sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. And then I'll watch them roll away again.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 en elke najaar op de laatste zondag van oktober. We doen dit in verband met de zomer- en wintertijd. Ook wel daylight saving, zomeruur of winteruur genoemd. Eigenlijk dienen we alleen over zomertijd te praten. De wintertijd is namelijk de normale tijd. En gedurende de zomer tellen we dan een uur erbij. We zetten de klok vooruit op maximaal van het daglicht te kunnen genieten... en lekker lang buiten te kunnen zitten. Omdat het vroeg licht wordt, tijdens de zomertijd... gaan we een uurtje eerder op, op ten opzichte van de wintertijd. De datum waarop we de klok verzetten is niet alleen elk jaar hetzelfde. In de Europese Unie loopt de zomertijd van de laatste zondag van maart... tot de laatste zondag van oktober. Dus aankomende zondag, 28 oktober hebben we de klok achteruit gezet in verband met de wintertijd van 2023. De volgende klok verzetten we op 30 maart weer in 2025. Dan zetten we de klok weer een uurtje vooruit in verband met de zomertijd. Maar we gaan dus aankomende weekend gaan we een uurtje terug. En een leuk spreekwoord, zoals mevrouw het altijd zegt... voorjaar zet je de klok vooruit. Dus we gaan nu achteruit. Ja, als we het maar weten. Is zal maar te laat opstaan. nou zomer- of wintertijd is, we blijven altijd lekker twisten. Dat is goed voor gezondheid, voor je lijf en je leden.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 Ik lees net op, uh, een heel treurig bericht. Ernst Daniel Smit zal nooit meer optreden. De 71-jarige zanger hoopte stiekem nog op een comeback... hoewel hij aan de ziekte van Parkinson lijdt. Maar hij ligt zich erbij neer dat het niet meer gaat lukken. Ik dacht nog wel af en toe een optredentje te kunnen doen... maar het gaat niet meer. Mijn zangcarrière is voorbij. Daarmee moet ik leven, hoe spijtig het ook is. De operazanger maakte vijf jaar geleden bekend dat hij Parkinson heeft... En twee jaar geleden onderging hij een hersenoperatie... waarbij hij een apparaatje in zijn hoofd kreeg... dat elektroden in zijn hersenen aanstuurt. Het ging daarna een tijdje beter met hem... maar hij maakte plannen voor een comeback. Hij nodigde zelfs aan het komend seizoen nog eenmaal op te kunnen treden... en op tournee te gaan. Op de hoogtepunt uit zijn carrière te laten horen. Maar nu is hij, zijn gezondheid, toch weer verslechterd. Ik wens hem heel veel sterkte. En ja, het is niet anders. After midnight, we're gonna let it all hang out.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 After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna let it all Voor het actuele tijd het programma Goedemorgen Zandvoort... zoekt ZFM Zandvoort een redacteur... die het programma zelfstandig in kan vullen. Iedere zaterdag is het radioprogramma tussen 10 en 12... live te horen vanuit de Rabbel Racecafé in de Blauwe Tram... of vanuit onze studio aan de Tolweg. Ook voor andere functies kan de Zandvoortse Omroep hulp van vrijwilligers gebruiken... zoals bijvoorbeeld het plaatsen van nieuws op de social media... inclusief het televisiekanaal en de techniek. Ben je nieuwsgierig en weet je wat er in Zandvoort en de omgeving speelt? Wil je ervaring opdoen bij de lokale radiostation in Zandvoort... en meehelpen en verder ontwikkelen van een goed beluisterd radioprogramma? Dan is ZFM Zandvoort naar je op zoek. Als je geïnteresseerd bent, mail dan naar g.loogman.zfmzandvoort.nl Hey, hey, Paula, I wanna marry you. Angels, Robbie Williams. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. And do they know the places where we go?